7 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op de EU-top in Brussel zijn de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel vannacht kribbig weggelopen na een overleg met premier Rutte. Sinds vrijdag onderhandelen de Europese regeringsleiders over de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Macron dreigt eerder te vertrekken omdat er onvoldoende vooruitgang is geboekt. Premier Rutte zegt niets van een dergelijk ultimatum te weten. De bedoeling is dat er in Brussel rond het middaguur een nieuw compromis op tafel ligt. In de omgeving van Loppersum is opnieuw een aardbeving geweest. De beving was even na vier uur in het buurtschap Startenhuizen. Had een kracht van 2,3. Kort daarna volgde een lichte naschok. Het is de derde keer in een week dat er in het gaswinningsgebied in Groningen een aardbeving is. Dinsdag was er een beving met een kracht van 2,7 in Loppersum, de zwaarste van dit jaar. Donderdag was er in Helm een aardbeving. Die had een kracht van 1,8. In Israël heeft de politie een waterkanon ingezet tegen de duizenden demonstranten... die onder meer actie voerden voor het huis van premier Netanyahu. Er zijn enkele mensen aangehouden. De betogers zijn boos omdat de regering niet snel genoeg met steunmaatregelen is gekomen... voor mensen die door de coronacrisis in financiële problemen zitten... In Israël loopt het aantal besmettingen de laatste tijd op met ruim duizend gevallen per dag. In Amsterdam is een deel van de wallen vannacht afgesloten geweest vanwege de drukte. Via Twitter riep de gemeente mensen op om weg te blijven... omdat het niet mogelijk was om genoeg afstand te houden. Amsterdam kondigde eerder al maatregelen aan tegen de drukte in de stad. Zo geldt er het hele weekend s'avonds eenrichtingsverkeer op de wallen. Het weer. In het oosten zo goed als droog en flink wat zon.